Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Londen is een enorme parade voor Queen Elizabeth aan de gang. Ze vieren daar een groot feest omdat hun koningin 70 jaar op de troon zit. Bij Buckingham Palace, het paleis van de koningin, is de parade met muziek, paarden en 1500 militairen. Ook deze mensen die ver hebben gereisd staan langs de kant. We have a lady who has come all the way from where? Australia, Melbourne. Now tell me, how many days have you been here camping out waiting for the events to kick uh, we, were, we were here early yesterday. Yeah. Where have you come from, lovely? I'm English, but I've come from sunny Spain, especially for one reason, and that is to say. Thank you, Your Majesty, thank you. In totaal is het vier dagen lang feest. Dit weekend gaat de koningin met haar familie naar een paardenrace... en is er een groot concert waar onder meer Alicia Keys, Elbow en George Ezra optreden. Een man uit Barendrecht krijgt 10 jaar cel en tbs... voor het afpersen en misbruiken van minderjarige meisjes. Michael M., die op het internet bekend stond als Mr. Dark... dwong meisjes om seksfilmpjes te maken. Ook was hij beheerder van een site waarop extreem gewelddadige porno te zien was. Een bezoeker van de gevangenis in Lelystad heeft geprobeerd drugs naar binnen te smokkelen. De vrouw werd door medewerkers betrapt met 100 gram hash op zak. Ze moet binnenkort voor de rechter komen. De gevangenis heeft het druk met gesmokkel. Eerder deze week werden twee mannen gesnapt met drugs op zak. En jongeren die op kamers gaan eten minder vlees dan toen ze nog bij paps en mams woonden. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek onder zo'n 2000 jongvolwassenen. En als reden hiervoor geven zij zelf aan eh, dat ze zelf kunnen bepalen wat ze eten. Dus ze zijn meer onafhankelijk. Maar ook dat hun huisgenoten minder vlees eten. Dus veranderingen in hun sociale omgeving. Het RIVM vroeg ook wat het moeilijk maakt om minder vlees te eten. Jongeren vinden vleesvervangers vooral best duur. En voor een hoop mensen is het ook een gewoonte om eieren met spek of pastasaus met gehakt te maken. Als er kleinere pakjes vleesvervangers in de supermarkt liggen die ook nog eens betaalbaar zijn... willen jonge mensen best minder vlees eten. Het weer lekker zonnetje, het blijft droog. Het wordt 17 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Morgen iets meer wolken, met in de avond in Limburg kans op een bui. Wel warm, 19 tot 25 graden. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam...